Lot Lewin met het NOS Journaal. Op het Museumplein in Amsterdam zijn vanavond honderden mensen bij elkaar gekomen... voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De demonstranten vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De bijeenkomst was van tevoren aangekondigd bij de gemeente... maar hoeveel mensen er waren aangemeld is niet bekend. Naar schatting waren er enkele honderden mensen aanwezig. Bij een brand op de intensive care van een ziekenhuis in Roemenië zijn tien doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. De brand brak uit op een afdeling waar coronapatiënten werden verpleegd. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. In Washington zijn naar schatting enkele tienduizenden aanhangers van president Trump de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven, net als Trump, dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Ook in andere steden staan pro-Trump demonstraties gepland. Ook zijn er tegendemonstraties aangekondigd. De politie is massaal op de been om confrontaties te voorkomen. Vanwege de aangekondigde lockdown in Oostenrijk vanwege corona... was het vanmiddag extra druk in veel winkels in de hoofdstad. Op foto's is te zien dat er lange rijen staan... bij bijvoorbeeld schoenenwinkels en elektronicazaken. Vanaf dinsdag mogen mensen alleen de straat nog op als het noodzakelijk is. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. De lockdown in Oostenrijk duurt zeker drie weken. En het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgenochtend is het overwegend droog. In de middag gaat het flink regenen en waait er een forse zuidelijke wind. De temperatuur blijft vrij zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen vertraging op eh, de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Bioscopen zijn er niet. Ja, ze zijn er wel, maar eh, de deur is vlot. Dus eh, ja, het is een beetje karig allemaal. Hè. Hoor de muziek als opening van Arman van Helden, Riverstar en Charlene Hector. Met Step It Up. Onderweg zometeen. Broederliefde, Snoop Dogg. Maar hier is die Michael Gray featuring Kelly Soul. Met eh, een hele oude, gouden klassieke plaat van de Mac Arthur Park. Een hele oude plaat. Die hebben ze in een nieuw jasje gestoken. De Michael Gray Classic Mix. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. chase. Four five is the freeway, slanging my banging, my swinging, my crew. DeVille, school, DeVille, like that right back top of the hill. Wheel in my hand with a trunk full of contraband. Swimming underwater like I'm Aquaman. I used to drink gin, now it's vodka, man. Boss dog is a baller, no propaganda. Pop your band, don't try and stop the plan. I rock your land, step back and pop your man. Spaced out, caked out, no bugaboo, flipped out Gripped up, nigga, what it really do? Time braid chain, so I changed my name. to take flight while they clipping my wings. Groupie ass niggas see you tripping the game with nothing to gain. Plop, plop, popping out. Oh yeah, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a boss. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Niggas sprawled out after I smoke him. I'll split his throat, dick in the mud, and let his blood choke him. Up north, niggas get the dick stuck up in him. And in the streets, bitches get the dick stuck up in him. My MO is manslaughter, kid. It's on the rails, I don't wait up more motherfuckers The water did. Slid, cause I got the slide when the dirt is done. I'm a side, but they want me on the murder one. But as long as I got my gun, I'm alright. Stay out of sight while it's light. If they come out at night to make moves again, stomp the bruise again. I know I'm going to hell if I truth is sin. All my motherfucking life, I've been the devil's advocate. Mad niggas never even knew the devil had a kid. But he does, and when you hit a buzz and a chainsaw, he'll know what I spilt your motherfucking brains yeah. for. Heart full of blood, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm mean, into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm mean, into having sex, I I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Go, go, go, go, go, go, go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like Y'all knew me since 93, now let that weed burn. Back in this bitch, class Smith. it's the return of the super sperm. Game over, lose a turn. Takes a germ to kill a germ. When will y'all kill a germ? Back with Chef Mama used to sell plates, we used to sell base. I like to wipe my nose and wipe the prints off the shell case. Don't want no gel case. Three to nine, standing at hell's gate. It's hot and the devil's my cellmate. Part of the game is this. I came to break bread. Evidently, y'all killers came to bitch, nigga. So who you with, nigga? Don't even trip, nigga. So some say they pull trigger, I think they bullshit. Yeah, Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love, so come give me a hug if you're into getting rough. Rough. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like voelt je vrij Ik ben iets te zwak voor die goede vibes tres. ist wach, wo die Ruhe Vibes. ik over is perfectie eh, We gaan over een man bij mijn bestie Fly hij, kom vliegen met mij geen hit. En daarvoor we Snoop Dogg, 50 Cent en DMX met Fly High. Was featuring uh, eh, Method Man. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, David Guetta... die prijkte dit jaar bovenaan de DJ Mac Top 100. De lijst van de populairste DJ's ter wereld volgens lezers van het Britse tijdschrift DJ Mac. De Fransman voerde de ranglijst in 2011 voor het laatst aan. De DJ Mac presenteerde de ranglijst eh, zaterdagavond tijdens het Amsterdam Music Festival. Is al even geleden. Was, ja, was eh, een beetje hopeloos, hè? Geen feestjes, maar eh, ja, digitaal kon het wel allemaal. In 2011 eh, is Quetta de vier jaren gedurende koppositie van Armin van Buren over te nemen. De jaren erop daalde hij echter op de lijst tot de zevende in 2017 en 2018. Na tot dieptepunt bereikte hij vorig jaar weer op plek nummer 3. De winnaars van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike, moeten dit jaar genoegen nemen met, uh, met de tweede plaats. Martin Garrick staat derde en Armin van Buren staat op vier. Het is de 24e keer dat de DJ Mike publiek de populaire DJ van de wereld mag kiezen. De winnaar wordt traditiegetrouw tijdens de WERT tijdens eh, AM we bekendgemaakt. En dat is normaal gesproken tijdens het eh, Amsterdam Dance Event. En dat gebeurt dan allemaal in het volgepakte Johan Cruijff, eh, de Johan Cruijff Arena. Ik wil steeds zeggen de Amsterdam Arena, maar tegenwoordig is het Johan Cruijff Arena. En ja, dit jaar een digitale editie. Met uh, grote en minder grote namen uit de dancewereld waren aanwezig. We draaien aanstormend talent Avalon, set vanuit een lege arena. En verscheen Armin van Buren vanuit het circuit in Zandvoort. En ook prijswinnaar Guetta. die zaterdag 53 werd, gaf het optreden. Ik weet niet of je het allemaal gezien moet je gewoon even googlen. Amsterdam Dance Event of eh, de DJ Mac eh, Top 100. En dan kan je het allemaal even terugkijken. Ja, het is alweer eventjes geleden. Ja. Maar ja, coronatijd. Eh, een beetje drama allemaal. Maar ja, je doet er niks aan. Voordat dat eh, eh, het vaccin voor 90% goedgekeurd is. Maar ja, die laatste 10% moet nog even gekeken worden. En dan moet er nog gekeken worden wie krijgt hem als eerste. Dat is nog een beetje sneaky. Jongeren krijgen hem als eerste. Dat is in principe het idee. Maar eh, ik hoef hem niet. te. Laten we heel eerlijk zijn. Je weet niet wat voor troep je allemaal ingespoten krijgt. Het is net drugs, hè. En er zit een stukje corona in. En ja, ik zit er niet echt op te wachten. Maar nu schijnen ze dus, zo zijn de geruchten. Als je het niet wil, je bent het niet verplicht. Maar dan eh, krijg je wel restricties achter je naam staan. Dus als je op vakantie wil, shake it baby. Gaat niet gebeuren, want je bent niet ingehend Dus eh, ja, het wordt allemaal heel lastig. CFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Norma Duray, Darren Crook met Sweet Freedom.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 En daarvoor muziek van Sebas Ramis. Tezamen met Robert Owens met High Hopes. Ja, normaal gesproken de partyupdate. Nou, eh, weinig kans, want de kroeg en de club zijn allemaal nog steeds gesloten. Hoe lang dat gaat duren, ik heb echt geen idee. Maar eh, ja, we hopen dat het snel voorbij is, maar voorlopig nog niet. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Duncan Lawrence... die ontmoette Armin van Buren tijdens een prijsuitreiking. Daar groeide een samenwerking uit die vorige week vrijdag uitkwam. Het nummer Feel Something. De ervaring heeft de zanger nu al veel gebracht, want het is hem zo bevallen... dat hij met meer DJ's zou willen samenwerken hij kwam Armin tegen tijdens de uitreiking van de Top 40 Awards. En hoewel ik zonder prijs naar huis ging, ging ik, niet zonder, ging ik zeker niet met lege handen naar huis. Hij stelde voor een keer samen de studio in te gaan. En dat is zo top geworden, al die zangen, dat het echt gewoon voor herhaling vatbaar is. Lammers en Van Buren gingen met elkaar in gesprek... waarbij de zanger de DJ het demo van Feel Something liet horen. Samen hebben, we daar een extra niveau, eh, hebben ze daar een extra niveau gedeeld. Het heeft verder, eh, hij heeft het verder geproduceerd en hij heeft het echt helemaal super gedaan... zo uh, zegt Duncan Lammers over Armin van Buren. Het is een fijne eh, het is een fijne van samenwerking met iemand met zoveel ervaring en zo'n persoonlijke stempel. We hebben meteen tegen elkaar gezegd dat we in het midden willen gaan zitten. Hij moest voor ons allebei iets inzitten. Hij wilde dat het nummer voor mij net zo goed voelde als voor hem en andersom. En het opent voor de zanger nieuwe deuren en geeft mij de mogelijkheid om net als Sam Smith die het samen met Calvin Harris heeft gedaan, een zijspoor op te zoeken. Maar wel gewoon mezelf te blijven. Ik zou het te gek vinden om met andere DJ's te werken in de toekomst. Ik vind het heel tof. Zeker als het gaat zoals met Armin. Ik denk dat ik meer een eh, songwriter dan zanger ben. Ik vind het heel belangrijk om veel van mezelf in mijn liedjes te stoppen. Dat mensen me leren kennen en de gevoelens herkennen. Dan hoef ik niet per se eh, te zingen. Ik zou eh, heel graag voor DJ's willen schrijven. En als ik dan mag dromen, zou ik een samenwerking met Martin Garrix echt heel vet vinden. <laughs> Nou ja, na dit gezegd te hebben, heeft waarschijnlijk Martin Garrix al aan de telefoon gehangen met de... We gaan binnenkort eens even aan tafel. Want eh, Martin Garrix is niet zo moeilijk, hè? En ja, is een Nederlander, dus gaat allemaal goed komen. Zie we hebben ze antwoord op met muziek. Roger da Silva met Come On Everybody. I wanna only on komen met Put Me Down. En dan voor eh, Ludo, niet Ludo Sanders, maar Ludo Lascot met When You Were Down. The Nightwalk 10, deze week op 10. Earth and Days met Love Me Better. Op 9, Mark Knight, René Ames en Tasty met All For Love. Op 8, John Smith, Deep End. Op 7, Wanko Mat en Anne Line met Free At Last. Mark, eh, Martin Eikin Extended. Op 6 Mike Dummett, If I Can't Get Down. Op 5 Mauer met Set You Free. Op 4 Technesia en Green Velvet met Sugar. De David Peng Standard Mix. Op 3 Johnson Mid met Thin Line. En op 2 Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Deze week op 1 Soleil's. Samen met Gorgon City met So Hooked On Your Loving. En die hoor je nu. De nummer 1 in de Nightwalk 10. Solace. So Hooked On Your Loving in de Gorgon City Remix. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ain't, in Ain't Over. In de John, uh, nee, niet in de John, maar in de David Pang remix. En daarvoor horen we John Smith en Gus met A Thin Line. En die staat Dan is het tijd voor de DJ Mouse Global House Vibes. Deze zaterdag 13 november. Nee, 14 november. Gisteren was het vrijdag de 13. Vandaag is het zaterdag 14 november.